Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. In Veendam staat een appartementencomplex op instorten na een explosie. De schade aan het gebouw is enorm. Over slachtoffers is nog niets bekend. De oorzaak van de explosie is ook nog onduidelijk. Wel hebben omwonenden een gaslucht geroken. De derde en vierde verdieping van het gebouw in Veendam zijn ingestort. De brandweer krijgt hulp van gespecialiseerde teams van buiten de provincie en bouwkundigen om veilig te kunnen werken. Een samenwerkingsverband van 32 organisaties, waaronder de ANWB en Veilig Verkeer Nederland, vraagt de nieuwe regering om meer aandacht voor verkeersveiligheid. Zo zou de politie meer moeten controleren, moeten fietspaden verbeterd worden en moet smartphonegebruik achter het stuur teruggedrongen worden, staat in een manifest. De organisaties maken zich zorgen over de veiligheid. Het aantal verkeersdoden is toegenomen en Nederland dreigt uit de top 10 van veiligste landen te vallen. De omzet van verf- en chemieconcern Axo Nobel is in het eerste kwartaal met 7% gestegen naar 3,7 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 240 miljoen euro. De Amerikaanse PPG aast op Axo Nobel en biedt bijna 22,5 miljard euro. Maar Axo Nobel voelt daar niks voor. En met stevige cijfers hoopt het duidelijk te maken dat het op eigen benen kan staan. Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven deed het in het eerste kwartaal beter dan het zelf had voorzien bedrijf haalde een omzet van 1,94 miljard euro, iets meer dan in het kwartaal ervoor. In januari zei ASML nog een daling van de omzet te verwachten. De winst daalde wel naar 452 miljoen euro. Dat is 14% minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Het weer vandaag is het vrijwel droog. In het noordwesten kan nog een bui vallen. Het wordt 8 of 9 graden. De komende nacht kan het opnieuw licht vriezen. Morgen is het droog, met nu en dan zon bij maxima rond 11 graden. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad 10 minuten vertraging of meer op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Naarden en Bunschoten. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Vinkenveen en Utrecht. Op de A2 richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel. Nasleep van een ongeluk op de A4 ten Haag-Amsterdam bij Battenverdorp staat nog 6 kilometer... Op de A12 Den utrecht Tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer. En tussen Woerden en Nieuwegein over 9 kilometer. Da 15 Nijmegen richting Gorkum. De nasleep van een ongeluk tussen Ochten en Tiel nog 4. Op de A16 eh, Breda-Rotterdam verknopen de plein 3 kilometer. Da A27 Almere richting Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Utrecht Veemarkt over 15 kilometer langzaam rijden.